voor het maken en verspreiden van kinderporno. Hij zegt dat hij meewerkte met het onderzoek en de politie onder meer op het spoor bracht van Robert M. De rechter heeft daar volgens hem geen rekening mee gehouden bij het bepalen van de straf. In Oudenbos in Brabant is een man van begin 20 omgekomen bij een ongeluk op een spoorwegovergang. Hij zat achter op een scooter bij een jongen van 18. De bestuurder was de overgang opgereden, hoewel de spoorbomen al waren gesloten. De trein raakte de achterkant van de scooter waarop het slachtoffer zat. De bestuurder van de scooter is aangehouden. Het vliegveld in Los Angeles is weer heropend na een schietpartij gisteren. Daar kwam een beveiliger bij om het leven. De dader werd opgepakt. De terminal waar de schietpartij plaatsvond was lange tijd dicht. Ook de andere twee terminals ondervonden hinder van de schietpartij. Veel vluchten waren vertraagd en passagiers konden niet bij hun bagage. Die moesten ze achterlaten toen het vliegveld werd ontruimd. AZ is de nieuwe koploper van de eredivisie. De ploeg van Dick Advocaat won met 2-0 van ADO Den Haag. De andere gegadigden voor de koppositie lieten punten liggen. PSV speelde met 1-1 gelijk tegen PEC Zwolle. Voor de Eindhovenaren is het de derde wedstrijd op rij dat er niet werd gewonnen. Vitesse won op het laatste moment van Ajax. Het enige doelpunt viel in de voorlaatste minuut. En FC Twente speelde thuis gelijk tegen NEC. Het werd 2-2. Het weer vannacht eerst droog, maar later opnieuw buien. Overdag ook regen, mogelijk met onweer.